Raymond Seré met het NOS-journaal. In het Middenwesten, in Harrisburg in Illinois, vielen zes doden. Door het natuurgeweld werden daar ruim 300 huizen vernield en verder gingen tientallen bedrijfspanden tegen de vlakte. Er werden windsnelheden gemeten van 270 km per uur. In Missouri vielen drie doden en ook daar is de schade groot. En verder zijn er meldingen van schade door tornado's uit Indiana, Kentucky, Nebraska en Kansas. Vanaf vandaag kan iedereen verkeersonveilige situaties melden bij het meldpunt Veilig Verkeer. Daarvoor is een speciale website ontwikkeld. Het kan bijvoorbeeld gaan om een gevaarlijke route voor kinderen die naar school fietsen of om een plek waar het vaak maar net goed gaat. Alle meldingen worden opgeslagen in een database. Gemeenten, provincies en het Rijk kunnen de gegevens gebruiken om wegen te verbeteren of om de verkeerssituatie veiliger te maken. Op de site www.meld.veiligverkeer.nl kunnen burgers zelf ook oplossingen aandragen om gevaarlijke plaatsen verkeersveiliger te maken. De liedzanger van de Amerikaanse band The Monkees, Davy Jones, is overleden. Hij stierf in Florida in zijn slaap aan een hartstilstand. De Monkees begonnen als een televisieserie over de belevenissen van een fictieve popgroep. De serie werd enorm populair waarna de Monkees besloten om door te gaan. Een wereldwijde doorbraak volgde met hits als Daydream Believer en I'm a Believer. Davy Jones is 66 jaar geworden. Het Nederlands elftal heeft de vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland met 3-2 gewonnen. Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Nederland kwam op een voorsprong van 2-0 door doelpunten in twee minuten tijd van Robben en Huntelaar. Engeland kwam in de slotfase nog langs zij, maar Robben scoorde in de extra tijd de winnende treffer.